Bij Rijkswaterstaat werken ze vanaf morgen met een hitteplan. Weggebruikers met pech worden direct geholpen... zodat ze niet te lang stilstaan in de brandende zon. Nou, Rijkswaterstaat vindt het onverantwoord dat gestrande weggebruikers... bij hoge temperaturen in de volle zon langdurig moeten wachten. Um, je kan je voorstellen, het asfalt wordt door de zon nog warmer, waardoor het op kan lopen tot temperaturen van boven de 50 graden. Nou, dat, dat moet je niet willen. Ben je net terug van een vakantie in het buitenland? Doe dan een coronatest, zegt het RIVM. Ook als je niet aan het snotteren bent. Daar zien ze opvallend veel jongeren tussen de 17 en de 24... die na een vakantie besmet blijken te zijn. Vooral in Spanje en Portugal. Op de Strabrechtse heide in Brabant wordt ook de komende dagen nog gezocht naar het lichaam van Tanja Groen, een studente die 28 jaar geleden verdween. Peter R. Vries, die haar familie bijstaat, heeft geen hoge verwachtingen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er iets wordt gevonden, want dan zou de zaak opgelost kunnen worden. Maar we zijn daar terughoudend en, en, en voorzichtig in. Tanja Groen werd voor het laatst gezien toen ze vertrok van een feestje tijdens de ontgroeningsweek in Maastricht. De politie zoekt op de hei naar nieuwe getuigenverklaringen. Marokko heeft de grenzen weer opengegooid voor reizigers uit het buitenland. En dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld mensen die daar familie hebben of er op vakantie willen. Ah, gewoon voor kinderen, voor eh, gewoon eh, vakantie. Gewoon, eh, je weet toch stress van de corona, je weet toch een slechte tijd. Wij willen een beetje vergeten. Ja, weet je, vergeten. Dit is normaal, normaal. is heel normaal. Ik heb twee jaar niet naar Marokko geweest, want we eh, waren gewoon vorig eh, jaar lockdown. Mijn moeder is heel erg ziek. Ik heb zoveel problemen, moet ik dat regelen. En normaal, dit is voor mij geen vakantie. Dit is gewoon familiebezoek. Voor Nederland staat Marokko nog wel op oranje. Betekent dat je er alleen voor noodzakelijke reizen naartoe mag. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen is het zomers warm. 27 tot 31 graden. Donderdag kan het plaatselijk 35 graden worden. Maar daarna komen er onweersbuien aan en wordt het wat minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging... zoals op de A10 voor de Koentunnel op de Ring Noord van Amsterdam... Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Je moet rekenen op 10 minuten extra reistijd daar.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 The Right Combination, die je net hoorde, is de titelsong van het album dat net uit is. my reasons. But I know your love will always make a way. lifetime searching for the right one. And they'll grasp at any one of love's sensations Curtis en ik hebben de right combination opgenomen. Het zit boordevol traditionele country en ook For a Minute en Dying Side of Love zijn erop terug te vinden. Side. It's not love if it ever was. So where do we go from here? There ain't no easy answers. Lonesome souls like us holding on to yesterday on the dying side of love. On the dying side of cool and fade away. Dreams turn into a bite of bed and heartaches take their place. All those memories of you and me can almost be too much.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 Shannon McNally heeft dat en levert schitterend werk af met de Waylon Sessions. Ze weet er een eigen draai aan te geven zonder het origineel tekort te doen. I'm a Ramblin' Man getuigt ervan. Dit is het favoriete album van de maand. Well, he's played time beschrijft haar geluid als country met gevoelens, waarbij ze de traditionele oorspronkelijke bedoeling van het genre omarmt, voordat het werd gekaapt door de productie van pop en teksten zonder enige betekenis. Oorspronkelijk afkomstig uit West Virginia en nu gevestigd in Brooklyn, is haar nieuwe album Loose Cannon verschenen. High and Lonesome is daarop terug te vinden. Fever is geschreven en opgenomen door Merle Haggard. Het werd uitgebracht in 1977 als de tweede single en titeltrack van het gelijknamige album. De original van deze week. sure told you wrong. goodbye I'd spend the early morning drinking coffee talking about when I'll be coming back Cause I don't let no woman tie me down And I'll never get too old to get around I wanna die along the highway and rot away Like some old high line, pole restless, rambling fever in my soul.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 Nummer 1 Country Hit. George Jones vroeg ooit Who's gonna fill their shoes? En ik heb eindelijk het antwoord. Want Corey Keefe is gewoon de man die dat kan. Dieper wel is zijn visitekaartje. Crossroads. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. just pulled up my bucket from a deeper well. Oh, the water is so much clearer now, and it tastes a little bit sweeter somehow. Ooh. in Holland. Ik speelde al langer met de gedachte om wat in het Engels te gaan doen. Door de corona was er tijd en ruimte om te experimenteren. Ik had al eens een demo opgenomen, dus ik wist waar ik heen wilde. Het moest een luisteralbum worden met covers en natuurlijk ook eigen nieuwe songs. Love on the Highway is de eerste single van het gelijknamige album. Voorafgaand eraan nu eerst een American Dream dat Johnny samen met Nicole Terhorst Homan zingt en ook Don't Walk Away staat scherp. It's time Crossroads. It's late and getting dark. You're sitting in the park, all alone out there. Your daddy told you he's no good for you. Love that made you blind, the struggle in your mind, going nowhere inside you know What daddy said was true Deep inside you know That he loves you Don't walk away I just wanna say Baby I am sorry We'll find another way You just think you better off with him Please baby stay walk away Keep waiting for that day Baby, I am sorry Please tell me that you stay You have to know you're beautiful In every way So many girls before Run outside the door On the road to nowhere Finding out the wrong way Like you do up your heart again Cause he loves you Don't walk away I just wanna say Maybe I am sorry We'll find another way You just think you're better off with him Please baby stay hide my feelings But I keep on asking myself why I do No one else can hear the birds singing that song Of traveling to you where I belong And I love it inside Taking over you all my heart will sing so clear It's loving on the highway Loving on the highway Darling, when I do I will sing it in your ear Loving on the highway Loving on the highway down the road to you with my six string in the back. I feel I fly. The emptiness is all around, but the music in my heart has filled the sky. And no one else can feel the way I do. Down this empty road for me and you I love it inside Taking off with you All my heart will sing so clear Loving on the highway Loving on the highway Darling, when I do I will sing it in your ear Loving on the highway will sing so clear Loving on the highway Loving on the highway Darling, when I do I'll sing it in your ear Loving on the highway Loving on the highway Dit was het blokje Country uit eigen land. Een aanstekelijke muzikale hutspot van Keltische country met Cajun kruiden en een bluegrass twist is ronduit onweerstaanbaar. De Australische formatie Toe Sucking Cowgirls met Sweet Sally. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Sinds haar debuut in 2002 baant ze zich geheel eigenzinnige weg door de Americana. In Out Among the Stars horen we Shannon McNally samen met Waylon's weduwe Jessie Coulter. crystal. He can't find a job. Lord, he's found. titelsong van Alan Jackson's nieuwe album is op single uitgebracht. It's been way too long since you slipped away just can't forget. I can't pretend it's okay. No other one could ever replace you. So I'll keep on believing and dreaming of you. om muziek te beschrijven. Misschien Roadhouse Rock, Southern Gothic, Americana, Country. Maar in de kern is het een weerspiegeling van mij en vele anderen die mij voorgingen, legt Mark Colley uit.